Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De Turkse consul-generaal Ayildiz heeft het gesprek dat hij vandaag zou hebben met burgemeester Abu Taleb van Rotterdam afgezegd. Waarom is niet duidelijk. Abu Taleb wilde met de Turkse consul-generaal praten over de brief die hij aan Nederlandse burgemeesters heeft gestuurd. Ayildiz zegt daarin hoe zij volgens hem moeten optreden bij demonstraties tegen de Turkse regering. Abu Taleb vindt die brief veel te ver gaan. Noordzeevissers gaan morgen in Rotterdam demonstreren tegen de aanlandplicht. Dat is het vervoeren van ongewenste bijvangst naar de wal. Uitzoeken en vervoeren kost tijd en geld, zeggen de vissers. Ze gooien de kleine vissen liever meteen terug. De Europese aanlandplicht wordt komende jaren geleidelijk ingevoerd. De bedoeling is dat ze gedwongen worden duurzamer te vissen. De vissers zeggen dat ze al genoeg te lijden hebben door regels en de bouw van windmolenparken. Zojuist is er gelood voor de groepsfase van de Europa League. Feyenoord speelt in groep A tegen Manchester United, Fenerbahce en Zorya Lugansk. AZ treft in groep D FC Zenit, Maccabi Tel Aviv en Dundalk. Ajax ontmoet in groep G Standaard Luik, Celta de Vigo en Panathinaikos. De eerste wedstrijden zijn 15 september. Bondcoach Danny Blind heeft Memphis Depay en Klaas-Jan Huntelaar niet opgeroepen voor de oefenwedstrijd tegen Griekenland en het WK-kwalificatieduel tegen Zweden. Feyenoorder Steven Berghuis en PSV'er Jorrit Hendricks zijn wel in de definitieve groep opgenomen. De kwalificatiewedstrijd tegen Zweden is op 6 september in Solna. Het weer zonnig, maar in het westen en noordwesten meer bewolking met kans op een bui. En op het strand kan het 24 graden worden. In het binnenland mogelijk 33. In het weekend een toenemende kans op een onweersbui. Het blijft wel vrij warm. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam... tussen Blarikum en Bunschoten langzaam rijden en stilstaan. Richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden... Op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en industrieterrein Avelingen over 9 kilometer. De N11 is dicht vanaf Bodegraven naar Leiden door een gekantelde vrachtwagen voor de aansluiting met de A4. Verkeer moet omrijden richting Leiden door de A12 en de A4 te nemen.